Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag is het politiek overleg over de nieuwe begroting nog steeds bezig. Sinds 6 uur gisteravond zijn de fractieleiders van de coalitiepartijen... in gesprek met premier Schoof en minister Heinen van Financiën. De verwachting was dat het een soort bijpraatsessie van een paar uur zou worden. Maar het lijkt er nu op dat er serieus wordt onderhandeld. Gisteren zei Schoof nog dat het kabinet grotendeels klaar was met de begroting. Vandaag is de deadline, want de begroting moet nog voor advies naar de Raad van State. En over minder dan drie weken is het Prinsjesdag. Prinses Laurentien had drie jaar geleden al conflicten met ambtenaren van financiën. Eerder dan tot nu toe bekend was. Dat schrijft NRC op basis van eigen onderzoek... naar de tijd dat Laurentien zich bezighield met kinderen... die leden onder de toeslagenaffaire. De prinses trok te veel taken naar zich toe, zeggen ambtenaren... die zich soms denigrerend behandeld voelden. De stichting van Laurentien spreekt de beschuldigingen tegen... en zegt dat de prinses er juist in is geslaagd... het geschonden vertrouwen van de kinderen langzaam te herstellen. Bij een confrontatie met Poolse voetbalsupporters zijn gisteren drie Amsterdamse agenten gewond geraakt. Ze zijn onderzocht in het ziekenhuis. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. De Polen keerden zich voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax tegen de politie... toen die in de binnenstad controles deed en iemand aanhield. Onder meer op de Dam werden agenten belaagd en bekogeld, waarop de ME ingreep. Drie Polen zijn aangehouden. Ajax won de wedstrijd tegen Jagiellonia met 4-1 en plaatste zich daarmee voor de Europa League.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 and Somebody should talk to friend I can tell he's been lying and pretending that he's faithful And he's good for you You don't have to be hiding Don't you be ashamed to say he hurt you girl. You're my girl, we are girls I can tell you've been crying I can see it in your eyes. I can tell has been lying that I can see it in You don't have to be you what you're feeling, Girl, you're my girl. We're girls. know that we love you, Girl, take a good look at yourself. He got you going through be ashamed to say he hurt you.